Zes uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. In een aantal steden zijn protestacties geweest van boeren... tegen plannen van het kabinet om eiwitrijk veevoer te verbieden. Actievoerders kwamen onder meer naar Den Haag, Groningen en Leeuwarden. Het protest gaat over plannen om de uitstoot van stikstof terug te dringen... door minder eiwit toe te staan in veevoer. Dat is volgens de actievoerders slecht voor de gezondheid van de dieren. De Kamer wil dat de plannen nog een keer worden doorgerekend. Een meerderheid van de Rotterdamse gemeenteraad steunt zoals verwacht burgemeester Abu Taleb voor een derde termijn. Zijn huidige termijn als burgemeester loopt begin volgend jaar af. Gisteravond besloot de raad hem voor te dragen voor een herbenoeming. Ahmed Abu Taleb werd in 2009 benoemd als burgemeester van de stad. Daarvoor was hij staatssecretaris van Sociale Zaken en wethouder in Amsterdam. De Amerikaanse douane heeft een lading onderschept uit China... van bijna 12 ton producten van menselijk haar. Dat belt de Britse krant The Guardian. De lading met een waarde van ruim 7 ton bestaat onder meer uit verpakte vlechten. Vermoedelijk zijn ze gemaakt door Oeigoeren in strafkampen in Xinjiang... in het westen van China. Er zijn de afgelopen jaren ook berichten geweest over populaire kleding of sportartikelen... die in Chinese strafkampen worden gemaakt. Het OM heeft vijf jaar cel geëist tegen een 21-jarige vrouw uit Ede die ouderen heeft opgelicht. Dat deed ze onder meer door zich voor te doen als thuiszorgmedewerker... waarbij ze zei dat ze bloed kwam prikken. Eenmaal binnen wist ze bankpasjes van haar slachtoffers te stelen... waarmee ze duizenden euro's buit maakte. Ze werd een paar keer geholpen door een 23-jarige man... tegen wie 15 maanden werd geëist. Het weer, wolkenvelden met af en toe een opklaring en een enkele bui. Vanmiddag vanuit het westen wat meer zon. Met een aantrekkende zuidwestelijke wind wordt het 18 tot 22 graden. De komende dagen verandert er weinig.